Dat zei demissionair minister Grapperhaus na overleg met burgemeesters. Eerder werden grote schermen buiten verboden omdat het OMT het niet ziet zitten. Maar sommige burgemeesters wilden het daar nog eens over hebben. De burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld wil juist veel schermen... zodat overal kleine groepjes kunnen staan en het relatief veilig is. Deze man ziet dat wel zitten. Maar ja, als het niet mag en er komen geen schermen, dan gaan we maar thuis kijken. Dan zetten we de tv dus in de tuin neer. Maar dan kijken we wel met wie we allemaal gaan kijken hier. Al. Je ziet er altijd nog wel een tv buiten staan en dat gaan we ook gewoon lekker doen. Gezellig. Toch wel lekker eh, met, met mijn zoon en mijn schoondochter en lekker barbecuen. Ja, gezellig. Lekker voetballen kijken. Heerlijk. Half juni wordt daarover besloten dus. De eerste twee wedstrijden van Oranje kun je in ieder geval niet op een groot scherm zien. Een schip is een brug over het Van Starkenborgkanaal in Groningen ingevaren. De stuurhut is volledig vernield, maar niemand raakte gewond. De brug is tijdelijk afgesloten voor auto's, fietsers en schepen. Eerder deze maand werd een andere brug in hetzelfde kanaal volledig uit zijn voegen gevaren door een schip. In het Verenigd Koninkrijk loopt het aantal coronabesmettingen weer op. Experts daar zijn bang voor een derde golf. Komt door de Indiase variant van het virus. In Groot-Brittannië zijn voor de zes dag op rij meer dan 3000 besmettingen geregistreerd. En nog even terug naar voetbal dan. Jong Oranje heeft zich geplaatst voor de halve finales van het EK onder de 21. In de kwartfinale rekende Nederland met 2-1 af met Frankrijk. Diep in de blessuretijd maakte Boadou de beslissende goal. Kluivert staat geen buitenspel, mag dus door Kluivert. Boadou is ook mee. Kluivert met de bal. Hier is Boadou. Boadou, ja! Donderdag speelt Jong Oranje in de halve finales tegen Jong Duitsland of Jong Denemarken. Die landen spelen nu tegen elkaar. Het weer vanavond en vannacht koelt het ietsje af. Er staat weinig wind. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A4 richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer. 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A8 richting Zaandam. Voor Knoop het Zaandam 3 kilometer. A10 de ringweg Amsterdam richting het Knoop de Nieuwe Meer. Bij de afrit naar Amsterdam Rivierenbuurt 2 kilometer. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert nog 5 kilometer. Door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is zo'n 20 minuten.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 Want ja? jij ja, had het er al over, zei Oh ja, nou, ik weet het niet zeker. Ik dacht dat hun studio was afgefikt. Er was iets afgefikt. Dat, dat, ah, dat zou kunnen. Ik, heb vaag iets meegekregen. ja, ik dacht dat zij dat hadden Dat ik dat op Facebook voorbij zag komen. Oeh, maar... Eh, misschien zou ik dan eens even moeten vragen hoe dat zit. En misschien zitten eh, een van die, eh, of twee van die jongens toevallig te luisteren, vinken. Want je weet het nooit. En, dat, dat, we ineens een bericht krijgen. Ja, dat klopt. Wat, dat klopt, en daarom brengen we nu ah, nieuwe ah. oude muziek uit. Ja, nou, dat is wel, leuk. Taking Back komt uit Alkmaar. Dat is een heel mooi bruggetje van de gast <laughs> van vanavond. want die komt er oorspronkelijk ook vandaan, uit vandaan. Klopt. Ja, eh, Sterre Weldering, welkom. In ja, deze, dankjewel. Ja, e-, even, ehm, want, want je komt uit Alkmaar. Eh, tot hoe lang heb je daar uh, Tot uh, mijn achttiende. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan, half halfjaartje. En toen ben ik een jaar naar Engeland gegaan. Ja. En toen kwam ik weer terug, weer een jaar in Alkmaar en toen in Amsterdam. <laughs> dus het is een lekker... Dat eh, is een beetje heen en weer. Een beetje heen en weer ja. Ja, dokter Anders P. heeft er ooit eens eh, een nummer over geschreven, hè? De heen en weer. Ken je dan? Nee, dat ken ik. Nee, is nee. Eh, goed. <laughs> het wordt, het wordt meestal ingezet als Volendam, de, de plaatselijke voetbalclub van Volendam. Of degradeert of promoveert. Dus dit jaar dus eh, oh. heen en weer. Maar goed, eh, dus daar heb je... nou ja, goed, dit is een beetje onzin allemaal. Maar <laughs> ehm, even over, over jou. Want, want ja, ehm, vorig jaar kwam, kwam jij ineens bij mij op de radar. Ja. ineens, want maar ja, maar je bent al een langere tijd bezig. Ja. ja, ik begon denk ik met, met optreden op mijn vijftiende. Ja. En... Ehm, ja, de eerste single die ik heb uitgebracht... is nu denk ik bijna twee jaar geleden. Dus dat is, daar ben ik nog niet zo heel lang mee bezig. Nee. Maar optreden en muziek schrijven wel. Eh, dat, wel. Ja. Nou zat eh, net in het vorige uur Lotte Schuiling in het eh, programma. Die zei, ook, oh, ik ben al vanaf mijn veertiende bezig. Jij zegt nu vijftien. Dus ja. in de buurt. <laughs> ja, <laughs> ja, want, want Lotte komt uit Den helden en jij komt uit, okay. oorspronkelijk uit Alkmaar vandaan. Maar eh, was het eh, een beetje wel de omgeving eh, ervoor om ja, dingen aan het papier toe te vertrouwen? Of, wat om liedjes te Ja, ja ik weet het niet. Ik denk, heeft, de, ja. heeft Alkmaar een dusdanige indruk op je gemaakt? Of de omgeving, <laughs> weet ik veel. Ja, ja nee. Ik denk, dat je soms zwaar gefrustreerd door de, door <laughs> de, winkelstraten van... Nou, ik ken het hoor, overigens. Dus, ja, oké. Ja, nou, nee, dat, dat was niet heel erg het geval. Nee? Dus, vooral dat ik een... Ehm, ja, nee. Ja, eh, die, jongens die, eh, maar, die brengen de tent af. Maar ga door, eh, Van. Ja, nee, het was, ik ontdekte een paar artiesten die ik eigenlijk gewoon heel vet vond. En toen dacht ik, dat wil ik ook doen. En uh, kwam in eerste instantie dus niet uit frustratie of zo. Nee. Maar uit ja, liefde voor een paar artiesten. Dat, ah, op die manier. Ja. Ah, maar ja, Alkmaar heeft, heeft een beetje een... Een beetje een muziek zien of niet? Ehm, nou, er was toen eigenlijk toen ik begon niet echt. Nee. En toen vrij snel daarna kwam het uh, Alkmaar Songwriters Collectief. Dat werd ah. opgericht. En dat was toen voor mij eh, ja, een hele mooie, mooie opstapje. Ja. Eh, ik weet niet of het nu nog bestaat eigenlijk. Maar ja, dus eigenlijk de tijd dat ik begon... toen was er ineens best wel wat voor singer-songwriters. ja. Dus ja, daar ben ik toen een beetje bij begonnen. Ja, oké. Dus, dus daar heb jij je eerste schreden gezet, als het ware. Ja, ongeveer eh, ja. ja, in de regio. Eh. Ehm, nou ja, dat, dat, zegt al iets over jou. Ehm, hm. ehm, ja, dan, dan eh, ga je naar Amsterdam. Wat, wat is dat dan voor een omgeving om daar te komen als toch jong iemand? Want ja, je bent nog steeds jong. Dus... Ja. nou, er was veel meer muziek natuurlijk. Dus heel leuk. En daar ontmoet ik ook wel wat meer andere muzikanten. Ja. Eh, ik deed, heb een jaar de vooropleiding van het conservatorium daar gedaan. Dus daar ontmoet ik ook... Eh, ja. Zeg de naam Ro Halfheid van Hof ja, ja, Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ja, als, als, ja, eh, de, onvermijdelijke Ro Halfheid eh, duikt er hier ook op. Eh, want, ook nog in zijn radioprogramma bij Amsterdam FM. klopt, klopt, klopt. doet hij. Dat doet hij. dit zeggende had ik eigenlijk al iets moeten draaien van hem. want hij heeft oh, vorige week een nieuwe single uit. Oh, Sorry Ro, het gaat volgende week pas gebeuren. Dus, maar goed, hij is van de Amsterdam Songwriters Guild. Klopt, daar heb ik toen ook een paar keer opgetreden, ja. ja op die manier. Want dat, daar zat ik aan te denken. Ik denk, als je dan als nieuweling in zo'n stad eh, komt... dan, eh, Klopt, inderdaad. Eh. dan moet je ergens aansluiting bij zoeken. En zij boden dat, dat, boden dat denk ja, ik. zeker. Dat was ook een heel... ja, topplek om een beetje ervaring te doen. Ik heb wel eens van die avonden mee beleefd. Okay. Dus wel wat langer terug. Hm. Ik denk 2011 zo'n beetje die kant uit. Dus dan... Nee, het dus was er nog niet... Uh, toen was eh, jij er nog... Nee. Eh, <laughs> ik denk dat het ergens bij jou zo 17, 18 is geweest. Ja, daar dacht ik al. Dus ik denk een jaar of drie, vier terug. Ehm, goed, dat zeggende gaan we eerst even kijken van wat heb ik klaarstaan. Oh ja, dat is wel leuk, want als we dan de introductie hebben gedaan... dan ga ik de jongens even waarschuwen dat jij uh, zo dadelijk... Uh, ah, ja, want dat doen we dan. Ehm, Jip, jij was daar niet bij. Dat vonden we weer heel jammer. Eh, dat was een Amsterdamse band, Kafka genaamd. Oh, ja. je kent ze wel, hè? Ja, je kent ze wel. Dus eh, je weet eh, wie, het, wie het zijn. En Daphne en Frank, die, die zijn toen geweest. En op een gegeven moment moesten ze dus hun eigen songs... dan op een andere manier laten horen. Nou, dit is de opname zoals wij dat hebben eraf gehaald... tijdens het optreden van 8 april. Booty Call. With the loss of love, we return to the physical. With the loss of love, I felt the breathing of the animal, breathing of the animal. My eyes are wide open like a mad bull. My eyes are wide open as we lose control control. I felt the breathing of the animal. Trick me like a booty call. I felt the breathing of the animal. Trick me like a booty call. There's no escaping these. Go ahead. no escaping this. Go ahead, be a miracle. Now everything I need is cigarettes and some Demerol. gooide vandaag ook weer iets op de socials. En wie reageerde? Zij. Dat voelde wel graag. Ja, ze zaten er niet echt... Eh, ik heb ze niet echt uh, aangekondigd. Maar alsnog eh, gewoon gedraaid. Een eigen versie van Booty nou, als jij ik erbij was. 8 april. Ja. Hey, hey, was gewoon alsof. Nou, goed. maar je hebt het toch later nog ergens meegekregen of niet? Of wat dan ook? Heb oh, je... ik heb een stukje teruggekeken. Oké, oké. niet helemaal, nee, nou helaas. Eh, want toen was er al sprake van dat jij hier eh, mee eh, ging doen. ja, ah, dus, Dus dat speelt al heel langer. alleen wat Jip al zei in het uur tussen 7 en 8... met allerlei perikelen rondom corona, ik het haast mijn wond niet uit, maar goed. <laughs> Eh, dat heeft eh, de, wat routine in de tijd gezorgd. In de examens. Examens. Ja, oké. Eh, goed, het is zover. We gaan naar het live gedeelte van dit programma. Want Sterrenweldering zit klaar. Yes. Ehm, welke twee nummers ga je als eerste laten horen? een ehm, mijn eh, vorige single, Not With Me. En eh, die, die ik vorig jaar heb uitgebracht, Never Leave You. Oh, oké. Dus dat, eh, dat zijn dus die eerste eerste die zijn, bekend misschien. Ja, die, die, die, zullen, die zullen ons wel een beetje bekend in de oren gaan klikken. Ik zou zeggen, laat maar horen. Yes. Lost lights in the dark, I try to catch them. Feelings that were mine, once you can have them. Well, at some point, I started to not know the answer. My heart shifted from hope for the bitter as hell. So give me one reason why I should stay, one good reason not to go away. dreams are shattered to pieces. And all for what hope can do to a fragile mind. Now, what if the teardrops that had fallen could have been collected? You drowned in false expectations that led me to you. So, give me one good reason why I should stay. hield hij ook alweer een beetje op. Want uh, het is alweer een tijdje geleden dat we een paar weken achter elkaar hebben gedraaid natuurlijk. Dus, eh, Want eh, hij is hier ook regelmatig uh, te horen geweest. Oh, niet, niet alleen, niet alleen op deze avond, maar ik had ook nog een programma op de woensdagmorgen. En dat hij er soms ook nog wel eens in. Oh, dus, nou, eh, wat, dus eh, wat dat gaat, eh, nee, want daar past hij heel, heel erg goed in natuurlijk mhm, tussen okay, 10 en 12. Top, ehm, de tweede, dat is de meest recente single die je nu hebt uitgebracht. De vorige was eerst. De... Dat was hem. meest nou, recente. Heb ik, Never Leave You. Dat, dat, dat is het nummer wat je nu gaat spelen. Je hebt het opgeruimd. Heel goed. Ja hoor, ik eh, zit er eh, goed in. Ja jongens. Heel scherp. Eh, fijn, fijn. maar goed, sowieso. dan geldt dat net zo goed als voor dat eerste nummer... wat het meest recente is. Ja. Never Leave You. die is ook vrij regelmatig te horen geweest. Dus, <laughs> ook die. Dus die gaat nu gespeeld worden. Hier is Sterre Weldering, ondermaal. Didn't think you'd be the one who'd be waiting all this time. You didn't think you'd be the one who'd always end up left behind. Didn't think you'd be the one who'd be laughing at all of somebody's jokes. Didn't think you'd be the one who'd be calling out for home. So, darling, I'll be waiting patiently. And darling, I the one who'd always wander through my mind. Didn't want you to be stuck with me, so I never chased you. I didn't think that I would ever be happy with unrequited love. But when it comes to you, it's not as important as I thought. I'll never leave. Cause I don't want to change I know how it can be in this cold world die van 2020 is <laughs> uitgebracht. Ik had twee, gewoon twee nummers door elkaar. Eh, ja, eh, dan, dan ben je... Eh, dat is echt... oh. Ik schaam me er eigenlijk voor. Nou, ja, jongens, ik schaam me ervoor. Ik ging heel even goed. lekker in die webcam te kijken dat ik, eh, dat ik gewoon <laughs> schaam. Goed, eh, dat was eh, het eerste blokje sterren. Dus ja. uh, we gaan zo dadelijk nog even verder met je praten. Ehm, wij pakken er weer even, want we hebben het over, we hadden het even in het voorbijgaan over mensen die we dan telefonisch te pakken moesten krijgen. Oh, <laughs> ja. Daar hebben we nog een hele leuke anekdote. Weet je het nog, Jip? Oh ja, nou ik weet het zeker nog. Ja, dat was wel lachen. Ja. Maar niet op dat moment. Nee, op dat moment. <laughs> was het heel grappig. Eh, op het moment was het leuk. Maar, op het eh, moment was het niet leuk. Nee, op het moment was het niet leuk. Maar je moest op, eh, in de bus moest je toch nog wel een beetje gniffelen. Ja, toen was het wel even ja, ja hij kreeg ook van collega Roy de Smet... kreeg hij op zijn sonemieter van... kan, je dat nou, nou, nou, kan je dat nou doen? Dus wat dat er gaat, <laughs> vond ik het wel grappig. maar hij zelf zat toch... hij zat er zelf wel mee. Maar hij heeft het Ruimschoots, ja, hij heeft het ruimschoots goed gemaakt. Want hij was namelijk de eerste die de bol zat om te komen om eh, live eh, te spelen. Dus, Misschien dus, nog wel even goed om te zeggen dat dan over Jacob die Edwards... Heel goed! Eh. want we zeiden namelijk geen naam volgens mij. Nee, dat heb je heel goed. Want, maar dat is in opbouw naar, naar ja, de naam toe. maar ik dacht, zo meteen praat je eroverheen. nee, nee, dat ga ik niet doen. Maar nee? daarom heb ik jou er ook bij gehaald. Hè? Weet je toch? Oh ja, oh ja dat was het. <laughs> Dus af en toe... Je, Enige toevoeging die ik breng. Ja, nou ja goed. blij dat je even van, eh, nou, ja, ik krijg gewoon eigenlijk... Eh, het is net alsof jij gewoon eh, de, de, de dochter van Tino Stuy bent. Oh, en die geeft mij ook altijd op dinsdagmorgen een sodomieter. Goed, Jacob die, Jacob die Edward, want daar hadden we het over. Ja. Heeft het ruimschoots goed gemaakt bij, de, bij de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van maart. Want daar hebben we het alweer over. Ja, is een tijdje terug. Maar hij was de eerste die de aftrap had gegeven. Hier is hij nog een keertje met Romance. folly finds the man who flirts with a fool. A bluebird should fly low. in the midst of spring. So the ship without a sail could sail to sea again And the wind will surely sing with him It seems that you have grown tired of this sea of old recurring themes. All the young birds flying in flying out. just a wheel that keeps on turning until it finds its stop at last. I admire all the songs she sang, the tales of men who came before. ones who broke the chain of light The ones who never asked for more Now you crave the changes The glimmers of the new Het thema weet je ook nog, eh, denk ik wel een beetje, Jip, eh, van... Eh, van Ja, niet alleen dat, maar de romantische man in de moderne tijd. oh ja, eh, dat was het. nou, het is nog steeds liefde. Ja, oh ja nou ja, dat, dat, daar draait het wel om. Ik, ik zat in de goede richting. Hij zat in de goede richting. Ehm, goed, uh, nou ja, het, eh, het eerste, de, eerste twee songs heb je gespeeld. Yes. Ehm, we hadden het over Alkmaar Amsterdam. Ehm, ja, want even over jou, want het liedje schrijven. maar heb jij dan, dan ook weer, Dan komt hij weer, muzikale voorbeelden of wat dan ook? <laughs> ja. Jazeker. Ja. <laughs> nou ja, degene waardoor ik eigenlijk met, met songwriting ben begonnen. Dat zijn Jake Buck en uh, Tom O'Dell. Mm -hmm. Dat mhm. zijn twee grote helden van me. James Bay kwam daar iets later nog bij. Ehm, en nu is het allemaal iets breder. de laatste tijd ja, groot fan van Ben Howard eh, geworden eigenlijk. Eh, dat was die man van Keep Your Head Up, Keep ja, Your Head Up. Ja, zo'n schitterende song vond ik dat. Ja. dat was ook een mooi nummer. Ja. <laughs> Ehm, Florence in the Machine vind ik heel mhm. vet. Ja, ben je wel. Nou, dan ben ik er wel, denk ja. ik. Ja, ja eh, maar, doe je dan ook nog... Eh, want want eh, ik zit dat ook af te vragen. Zat de kleine sterrenweldering ook in de, de bakken, de platenbakken van Pa en Moe? Of iets te kijken? Heel nieuwsgierig ehm, van... Nou, eigenlijk werd er nooit veel muziek... Niet? nee. Hm. Mijn vader had wel heel veel platen. Maar ze stond op zolder, dus ik ging er oh, ah, ik <laughs> Kon... ja. kon je niet bij eigenlijk. Nee. nee. Maar ik weet wel eh, dat, er ook wel wat cd's waren. En op een gegeven moment ging ik die dan eh, in de auto opzetten. Ja. Volgens mij de eerste die ik helemaal fantastisch vond was Madonna. <laughs> dat was ik een negen of zo. Ah, ja, ja, ja. ja. <laughs> dat, eh, dat, zal, dat, dat zal gerust, ja. werd hij daar op een gegeven moment ook niet een beetje van... Iedereen oh jee, daar heb je er weer met Madonna in de auto. dat? ja. Nou, het werd vooral irritant toen, ik, toen eh, Nick en Simon me eh, helden. Oh, <laughs> oh <laughs> ja. ja. Dus eh, ja, alles is wel langskomen. oh, daarover gesproken. Ehm, ja, Nick en Simon, dan hebben we het over Volendam. Ben, je, ben ook toevallig, want Amsterdam Songwriters Guild, want in Volendam hebben ze er ook eentje. En De Piers oh, Songwriters. Oh, helemaal niet. PXSG. Nou, dat zal ik je nu bij deze... Nou. Dus Roy, de Smit, als je zit te luisteren. ik heb er eentje die misschien toevallig en ja, eh, Alkmaar, Volendam is toch wel een beetje een... Eh, hè? Je komt, ja, vind ik wel. Het zit, eh, het zit in de verlengde, toch? Ja, Alkmaar. Ja, ik bedoel, het is, het is niet zo ver weg van Alkmaar af. Nou, ik zou eigenlijk een keer... ik ben überhaupt nog nooit in Volendam geweest. Dus moet, je, moet je eens een keer doen. Moet, je echt eens, moet je echt eens een keer doen. Dus, want, je een hele leuke ouderwetse foto maken? Zo'n oud oh, ja, foto ik, met klompen. Ja, nee, maar dat is, dat is niet. <laughs> Maar, dat, dat, weet ik alleen nog van Volendam. Hm? Ja. ik tien jaar geleden. Ja, maar dat, dat is, dat is het, eh, het, het verhaal. Maar er wordt niet alleen eh, Jan Smit en eh, dat soort dingen. Nee. dat is het niet. Kijk, als ik hoor wat de jongens van, van Bond doen... en met, nou ja, Roy de Smet, ik noem hem ook al... Hm. die zijn dus weer bezig met een andere kant van uh, de Volendamse muziekscene uh, te laten horen. En ik denk dat dat mag best wel een beetje gehoord uh, worden omdat daar toch wel gasten zijn die daarover nadenken hoe je het eh, moet, eh, moet doen. Dus ze hebben ook een eh, hele soortement van, ja, hoe moet ik het zeggen? een begeleiding van, van onderaf tot, tot het moment dat dat. Dus een soort bandbegeleiding. Dat doen ze, bandcoaching. Oké. doen ze okay. Oh, daar ook. Dus. Maar als het weer van het slot af gaat, zou je vingers... Ga ik even, een even bij Roy de Smet even ja, aankomen. Ja, dus dat... dat, dat is één. Ehm, maar dan natuurlijk ook even over eh, toch weer ehm, de, de, muzikale kant eh, van jou. Eh, mhm. Ja, je hebt voor, voor zat je in het vooropleiding van het conservatorium. Heb je het nog verder afgemaakt eigenlijk, of niet? nee, ik heb alleen die vooropleiding gedaan. En daarna ben ik naar Engeland gegaan voor mhm. een muziekopleiding daar. Ja. en daar heb ik een jaar songwriting gestudeerd. Ja. Dus ja, en verder... Wat, wat, wat, wat is dan het verschil van aanpak? Zit er een um, Nee, ik heb natuurlijk niet op het eh, echte conservatorium eh, hier gezeten. Nee. Ehm, ik denk dat het grote verschil was eigenlijk dat het, eh, daar iets grotere groepen waren. Ja. Dus iets minder individuele lessen. Dus iets mindere kwaliteit, als ik eerlijk ben. Ja. <laughs> Ehm, maar verder ja, ik vond de muziek zien eh, daar wel, die leefde wel veel meer. Ja. Dat is echt overal muziek en heel veel op straat. En, eh, Waar heb je in Engeland gezeten? Eh, in Brighton, aan de zuidkust. Dat ken ik, want ik ben er één keer geweest. Okay, ja, dan staat daar dan nog een aftanse pier, maar dan praat ik ook weer over 6, 27 jaar geleden dat ik er nou, geweest ben. die pier is nog steeds wel... Zie je nog steeds wrak? Dus eh, ja, afstand zal die wel zeker zijn. <laughs> Want toen was hij ook al afstand. Oké, okay, kan je nagaan. bijna 30 jaar geleden. Eh, maar goed, eh, dus, maar, ja, ik neem aan dat je dan iets van het Engelse wel meeneemt. Ja, nou ja, ik merk wel dat, dat mijn Engels wel is verbeterd in dat jaar. Ja. Ehm, en ja, ik verder dingen heb meegenomen. niet heel bewust, denk ik, maar het zal vast misschien toch een beetje beïnvloed zijn. Hoor. Ja, ongetwijfeld. Ja. We gaan weer even muziek eh, draaien, Jip. Muziek? Ja, ja, ja. Want deze, deze dame is hier vorig jaar geweest was ik er niet. Nee, toen was je was je er nog niet bij. Maar goed, eh, ze is eh, een van de weinigen die in 2020 is eh, geweest. Samen met Jurjan Keurbezoek met Rohalf Heid van Host. Want die was er ook. ja, die was ook geweest in die periode. En er, was er, er was er nog een, maar ben ik, ben ik even kwijt wie dat... Het zijn er drie, drie geloof ik, vier, drie of vier geweest. maar deze dame zeker, die was in juli toen te gast. Lisette Aviva. En ze heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht. En dat nummer dat heet Solid Wall. life in confusion. bescheiden eh, muzikant ook. Heel bescheiden mens. Ehm, en haar opleiding is eh, een beetje op eh, de jazz gestoeld. Nou, dat, dat haal je wel uit, dacht ja, ik zo. Ja, dat werk je wel. Ja. Um, Lisette Aviva, in het Echi heet ze Lisette Vink. En ze heeft er opleiding gedaan eh, bijvoorbeeld aan de HKU, dat is de Hogere Kunsten van Utrecht. Daar eh, zit ook zo'n school, wat vergelijkbaar is eh, bijvoorbeeld met het Conservatorium van Amsterdam. en we gaan weer eventjes naar de, de plek waar de live muzikanten zitten van vanavond. En dat is Sterre Weldering. Yes. Weer twee nummers. Eén, eh, eh, dat is een nummer die we denk ik nog niet eerder eh, hebben gehoord. Of tenminste heel weinig. Zal, het, zal nee, klopt, Misschien zelfs wel niet eens hier op de radio. En daar zijn wij dan de eerste mee. Maar goed. Ehm, en die, die, dat nummer dat komt in september. Ja, oké. Dus, en dan is het de bedoeling dat daar dus meer bij gaat komen. En dan zal deze dus Ja, dat wordt dan nog de laatste single voor de EP. Die komt in oktober oktober. Ja. Oké, okay. Eh, dat nummer waar we het over hebben, want dat is de inleiding tot, heet Remedy. Remedy, yes. Darling, if your love was not meant for me, then maybe all it was was just a remedy for all the times that I got lost in irony, but I do. is a remedy, a remedy, no, a remedy, oh, remedy, no. Where did it go wrong this time? I thought we were fine. I reached out, no reply. And if only I believed that you were not meant for me, I'd save me the misery. But I thought maybe this time, leave the past behind, move on and life will be kind. But all it taught me to you. Expected the world from you. Would it have made a difference? I opened my heart. Now I think of it all. Maybe that is what mattered. But I thought maybe this time I'll move on and life will be kind. But all it taught me is that. was eh, Remedy. De tweede van dit eh, blokje van twee. Want eh, zo dadelijk na negen hebben we er nog één. En dat is het laatste blokje dan. En dat is All I Know. Ja, klopt. komt, daar ook nog, komt die ook nog ergens... die is al uit. Die is al uit? Ja. Oh. ook vorig jaar ergens... Vorig jaar. Dat is al vast zeker een single die ik dan over het hoofd heb Dat, zo, ja, dat zal wel ongetwijfeld. <laughs> Dit is dus een eh, nummer uit 2020 mensen. Dus eh, bij deze. Hier is die. Tweede. All I Know. Only still so young what I hear all the time. They don't seem to know the inside of my mind. Sometimes I even hear I've become cynical. I try my hardest, but not going bitter is a task. I walk through the door, you're on the other side. And I couldn't tell you why, but I'm paralyzed. Now all oh, I know, leaving no reason behind. I would like to be by your side. aside. I think about you all of the time. Now, still, I tend to reach out in the dark at times. I don't do it right. Well, it's better than this emptiness I felt for a while. And now I'm in this room, you're peacefully quiet. I well, I don't know where this will go, but. pain aside. I think about you all of the time, all of the time. Yeah, yeah, yeah, yeah. zal je nog, eh, nog wel een beetje gemist hebben. Applaus. Onwijs, ja. Ja, <laughs> geloof ik graag. Eh, maar goed, eh, we gaan straks in twee uur natuurlijk nog twee nummers van je horen. Ehm, nummer heet All I Know. We gaan weer even verder met muziek. Deze man komt even over kijken. Twee weken komt hij naar de studio en de man heet Kai. This Lonely Night. Ah this lonely night, the world seems powerful, unforgettable till we die. Eh, en tijd. <laughs> ja, nou, eh, we zijn er bijna. En eh, dit was Marianne Lichthart. Ehm, single komt morgen uit. Maybe Tomorrow heet het nummer. Nog een primeur. Ja, al die primeur. Ja, dat was dus. En van Kai hadden we, hadden we in feite eigenlijk ook de primeur. Toen, hij hem, toen hij hem uitbracht, zegt toen Kai, Vind je het goed als we hem eh, draaien een dag eh, van tevoren? Ja hoor, is goed. Dus, eh, dus, werd ook gedraaid. Ehm, goed, we zijn bijna aan het eind gekomen van dit uur. Ja, ik kan helaas nog even geen gesprek met je beginnen, Sterren. Want dan dan gaan wij zwaar ergens tussen in het nieuws eindigen. En dat, moet moeten we niet doen. Nee, lijkt, lijkt het niet ja, jouw vader zou dat heel goed en vaktechnisch vol kunnen kletsen tot eh, ergens. Eh, die heeft dat eh, heel goed gekund, denk ik. Ja, vast wel. Maar ik heb ook een verhaal gehoord dat hij dan drie nummers achter elkaar klaarzet. Dat hij even een dutje kan doen op de grond. Dus... <laughs> Is dat ook gebeurd? Dat is, ah, dat is ook gebeurd. Het is niet te geloven.